Ja, ze kunnen lekker zingen, hebben pret voor tien, maar ik zit te zweten van de ellende in de bus. Kijk, ze lachen met z'n allen, want ze weten wat ik voel, dat ik bang ben voor Jan, spring Jan, paal in, paal in. Zwem er lekker vis, zwem met paal in als een vis. Voor zwaar achter sluit, hoe kom ik er onderuit? Achter en voor, hoe kom ik de zwemles door? Voor zwaar achter sluit, hoe kom ik er onderuit? Achter en voor, hoe kom ik de zwemles door? thuis, maar mijn moeder was zo lief en bracht hem na. En ik voelde me zo zwems, ik kreeg geen boterham door mijn keel. Dacht, hoe kom ik deze dag door? Maar ja, moet ik er doorheen het naarstuurtje? Ja, wel het stuurtje van de week. palmen in mijn oor. Kom op, zet door! Voorzij, hoe kom ik er onderuit? Achter en voor, hoe kom ik de zwemles door? Voorzij, achterzij, hoe kom ik er onderuit? Achter en voor, hoe kom ik de zwemles door? Ik moet er doorheen. is goed hoor. Volgende week mijn A, B, C's en D.